Volgens de gemeente is er geen andere optie dan uitstel. Vandaag was er overleg tussen allerlei betrokkenen. Volgens demissionair klimaatminister Hermans moet er nog van alles worden uitgezocht. Inmiddels is wel duidelijk dat de bewoners van Moerdijk hun huis aan de gemeente kunnen verkopen voor de volle 100% van de huidige waarde. Dat was 95%. Gokbedrijf Unibet moet 4 miljoen euro boete betalen omdat het bedrijf gokkers niet tegen zichzelf beschermde. Daar kwam de kansspelautoriteit achter. Als mensen heel veel s'nachts spelen, heel lang spelen, eh, voortdurend hun eh, limieten verhogen of eh, heel vaak opnieuw geld storten. Dat zijn allemaal signalen waarvan wij zeggen, daar moet je als aanbieder op letten. En als je dat niet doet, als je niet eh, ingrijpt, dan, ja, dan spreken we je daarop aan. En als je daar herhaaldelijk blijk van eh, geeft, of in dit geval gaf, eh, dan krijg je een boete. Gokbedrijven hebben een zorgplicht om spelers zoveel mogelijk te beschermen tegen bijvoorbeeld gokverslaving. Als iemand in korte tijd enorm veel geld inzet, moeten we onderzoeken waar dat geld vandaan komt. En dat deed Unibet vaak veel te laat. En goed nieuws voor mensen die zich openbaar willen vervoeren van, naar of door Zwolle. Want de problemen op het spoor daar zijn opgelost. Volgens NS rijden er weer treinen. Alle treinen vanuit Zwolle naar het zuiden lagen eruit... nadat vannacht iemand had geprobeerd om koper te stelen... en daarbij zeven belangrijke kabels kapot maakte. Niet handig als je net begonnen bent aan een nieuwe baan. Het is echt balen, want het is mijn eerste werkdag. Iets na drieën vanmiddag waren alle kabels bij Zwolle weer gefixt... en reed alles weer normaal. Het weer, vergeet je regenjas niet. Het is nat. Die regen trekt vanavond wel langzaam weg richting het oosten en noordoosten. Morgen hebben we ook nog wat gemiezer, maar het gaat ook minder hard waaien. En het wordt een graad of acht. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet... 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A9 ook maar. doe je er een kwartier langer over... tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen.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 You really broke this heart of mine. Now it's time to realize. hoping we could still be friends. Now I know your promises were nothing but lies. Still I am all alone. Don't understand. Where did we Another mystery I know it's plain to see And it's clear to you the world around I can always count you can not you think up and throw a tantrum.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 Het OM verdenkt hem daar wel van. Alle treinen rond Zwolle rijden weer. De hele dag lag het treinverkeer stil omdat iemand gisteravond had geprobeerd koper te stelen... en daarbij zeven kabels had doorgeknipt. Ajax houdt de tribunes van de harde kern van de club leeg... tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord over twee weken. De club neemt de maatregel na het afsteken van veel vuurwerk gisteren... bij de wedstrijd tegen Groningen. Die wedstrijd wordt morgenmiddag in een leeg stadion verder gespeeld. Het weer bewolkt en wat motregen.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 One move. For just one más tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su pedido es nuestra voz. Si en lo peños está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no retrocede, quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, but moviéndose. And the world, but become, but become whatever it what you want.